Vandaag moet hij namelijk worden ingeleverd. Je weet niet hoe lang het eh, nog gaat duren. Eh, hij gaat zeker de, eerste wedstrijd al niet eh, halen. ja, we gaan wel een EK spelen. Ja, dan kies ik op dit moment eh, voor de drie keepers die hier zijn. Dat betekent dat Marco Bizot van AZ nu als derde keeper aan de selectie is toegevoegd. Hij was ook al mee op trainingskamp in Portugal. Een pakketbezorger uit Enschede is veroordeeld voor aanranding. Zomer vorig jaar liep hij zomaar naar binnen bij een vrouw waar hij had aangebeld. En daar pakte hij haar vast en zoende haar. Hij moet een taakstraf van 50 uur doen en de vrouw 250 euro betalen. De eerste dertigers kunnen sinds vandaag een afspraak maken voor een coronaprik. Het gaat om zo'n 210.000 Nederlanders geboren in 1981. Ze krijgen het Pfizer of Moderna vaccin. In Elslo in Friesland hebben ze een nieuw wapen om schapen te beschermen tegen de wolf. Een mobiele schaapskooi. Het gaat om een hek van 10 bij 20 meter met daaroverheen een tentdoek. En dat ding kan overal neergezet worden. Deze herder is er blij mee. Vorig jaar hebben we eh, in dellenburen hebben we acht schapen verloren. En één later nog moeten laten inslapen omdat hij zo gewond was. Dat we, die lagen over het hele terrein die wolf die had een fantastische nacht gehad. Maar dat is heel naar om te vinden. Ze hebben een nare dood. Dat is jammer. De schapen lopen overdag gewoon los en gaan s'avonds veilig de kooi in. De bedoeling is om de schaapskooi zeven keer per seizoen te verhuizen. Het weer, hartstikke zonnig en zomers warm. 23 tot 26 graden. Op het strand is het iets koeler. Morgen wordt de warmste dag van de week. Dan kan het 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.